Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental van het treindrama in Griekenland is opgelopen naar 57. Tientallen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk dinsdagavond werd, zoals het nu lijkt, te zijn veroorzaakt... doordat een stationschef een trein het verkeerde spoor opstuurde. Veel Grieken zijn woedend. Ze zeggen dat de overheid al jaren geen aandacht had voor veiligheid op het spoor. DigiD verhoogt de capaciteit, zodat weer wat meer mensen kunnen inloggen. Gisteren en vandaag probeerden te veel mensen dat, omdat ze belastingaangifte wilden doen. Maar ze liepen aan tegen een storing. En de site hoopt nu weer wat meer mensen toe te kunnen laten. In Amsterdam reageerden buurtbewoners en ondernemers geschokt op de dood van een fietser van 73. Een scooterrijder reed gisteravond de man aan en ging er daarna vandoor. Buurtbewoners zeggen dat de bestuurder sowieso al in overtreding was... omdat op die plek alleen trams en fietsers mogen komen. Motoriseerde voertuigen moeten gewoon verderop oversteken. Dus dit, ja, s'nachts gebeurt natuurlijk een hoop eh, in de stad, maar dat is niet best. En dan ben je hier op dat eh, fietspad wat het kruist eh, natuurlijk eh, toch extra kwetsbaar... omdat je ervan uitgaat dat je gewoon hier veilig kunt fietsen. De scooterrijder werd vanmiddag opgepakt. Het gaat om een jongen van 19 uit Rotterdam. Dit weekend is de One Love band weer te zien op het voetbalveld. Aanvoerders van alle Nederlandse clubs is gevraagd om die band weer te dragen. En mocht je het even vergeten zijn waar die One Love ook alweer voor staat... Marianne van Leeuwen van de KNVB legt dat uit. One Love, dat betekent één liefde. Ja, een positieve boodschap dus. Maar de band zorgde eerder voor veel gedoe. Aanvoerders van Feyenoord en Excelsior weigerden de speciale band te dragen. Toch is het belangrijk dat de actie terugkomt, zegt Van Leeuwen. Eh, we gaan door. De boodschap is superbelangrijk. Uh, voor verbinding, tegen discriminatie. We willen met het voetbal eh, dat uitdragen, die boodschap blijven uitdragen. Want ja, alle vormen van discriminatie zijn onacceptabel. En dat vinden onze partners en de clubs natuurlijk ook. We doen dit echt met het hele voetbal. Krijg je nog wat weer. Ook vanavond blijft het droog. Komende nacht kan het land inwaarts een graadje gaan vriezen. Morgen lekker veel zon en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Waar we deze Alternative FM van 2 eh, maart eh, zijn begonnen. En toen had ik op een gegeven moment bij een van de nummers Autumn Sonnet... die op het een Candy staat... gezegd dat hij een beetje dat in de sfeer van Chris Ria had gedaan. Niet goed, eigenlijk moet je dan zeggen... Dat is fout, want dat was Therapy met Diane. Dat wil ik dan even bij deze gezegd hebben, want Anders eh, gaan ze weer eh, lopen roepen van... Eh, joh, dat had je wel helemaal verkeerd, koper. Maar nou, dat geef ik ook toe. Ik was daar een beetje mee in de war, want er, zat iets, er zat iets in waarvan ik dacht... daar had hij toch het wel heel erg bij het mooie eind in, in dat opzicht. Autumn Sonnet wordt ook door de, de meeste muziekplatformen... waar dit album Eye Candy wordt op besproken... toch als een van de betere nummers van het album beschouwd. Maar eh, deze Soft Low en Sweet, waar we ehm, deze uitzending mee begonnen... die vind ik het meest spannende, omdat hij daar het, eh, de sitar bij gebruikt heeft. Dus eh, wat dat gaat, helemaal goed. En bovendien ben, ben ik niet alleen een van de mensen die Noland een warm hart toedraagt... maar er zijn er meerdere in het land... En daar is nog een illustere naam bijgekomen, namelijk die van Johan Derksen. Ja, die. die heeft ook al Harlem een eindje op weg geholpen. Dus waarom zou dat met Newland dan ook niet lukken, denk ik dan. Goed, wat gaan we doen in deze alternatieve fem. Straks eh, gaan we praten met uh, Verline Spiegel. Dat is niet die uh, ene Verline met die V. Die zit er wel in hoor, in dit uur. Dus dan weet je dat ook weer. maar zij gaat debuteren morgen met een single. En dat was reden genoeg om daar eens even over te gaan praten. Met haar over die single Backyard. En in de tweede uur komt ook nog een telefonisch interview voorbij... met Catarina Rodriguez uit Almere bedaverde eh, zij. Ze heeft ook een eh, single uitgebracht. Dat is al een tijdje geleden. Maar goed, eh, wel actueel. L.A. En dan ook met haar gaan we praten. Dat gebeurt om half negen. En tussendoor hebben we ook muziek. Live muziek van Ranja. En die man achter Ranja, daar schuilt Arjan Terpstra achter. Dus toch ook reden straks vragen waarom die zich Ranja noemt. Dat vind ik eigenlijk ook best wel bijzonder. En in de categorie jarigen, want morgen is zij jarig, is uh, Fabiana Dammers.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 I tried. I promised you I'd write. damnness detail now is that you've known the tears I cried. They hollow out the barkless body and parch the soil your roots just left behind. me so week was hij hier, Jacob D. Edward. Eh, hij is een beetje met een tournee bezig, want eh, afgelopen <laughs> maandag was hij bij de collega's van de lokale omroep Volendam en Edam... Eh, bij mijn radiovrienden van daar, Roy de Smet en Kees Meijzen. Daar zijn hij ook wel het een en ander te vertellen, want komende zondag gaat hij de EP-release doen van zijn debuut-EP Threshold... Er is zorgvuldig aan gewerkt, want het heeft heel lang geduurd. Maar dit is dan het moment. 5 maart in de Piers. En het is ook een middagvoorstelling. Ik geloof dat ze zo rond de eh, drie uur beginnen. En dat maakt het er allemaal wel een stukje leuker op. Bovendien zat het een beetje in het verlengde van Fabiana Dammers... die je ervoor hebt eh, kunnen horen. Eh, het is een beetje folk. de een, doet dat op zijn manier en de ander doet het op haar manier. En Fabiana heeft dat dan een beetje omgedoopt tot Fab Folk. En Jacob die Edward die zegt gewoon, ah jongens, het is gewoon folk. Um, en eh, hij heeft daar nog wel heel veel literaire dingen in eh, vermeld. Eh, verwerkt. Moet ik erin. dat is wat, wat ik zoek. Ehm, dan is er nog iets wat ik even moet zeggen. Want bij het volgende dumme wat wij gaan laten horen... daar is ook nog het een en ander te vinden bij een aantal andere mensen in het land. En dat is bij de collega's van Radio Capella. Er zit al iemand eh, die een eh, radioprogramma doet eh, waar ik af en toe gegevens mee uitwissel. Dat is collega Willem de Waard. Die wees mij daarop. Ehm, want Nina Lin, want haar nieuwe single die ga je straks horen. Zo dadelijk zelfs. Want op 3 maart, daar gaat dit artikel dus ook over is dus de eerste single van haar nieuwe album Taste of the Wild. En die eerste single van die plaat die heet The Wolf. En dat vertelt een verhaal van een relatie... die verandert over een periode van tijd... waar de samenleving je vormt tot een andere persoon van wie je ooit bent. Ehm, nou was zij afgelopen jaar daar dus ook in de buurt van Capelle geweest... tijdens de Capelle Acoustics... Daar eh, maakten de mensen al daar kennis met de muziek van Nina Lin. Niet veel later is op een gegeven moment ook... Uh, is zij opgedoken bij een andere radiocollega van mij. En die zit op de zaterdagmiddag weer bij een lokaal radiostation in Woerden. Zo gaan we nog even lekker door. En dat eh, is Maarten Verduin, want daar, eh, daar heb ik het op een gegeven moment van. Ik denk, die zouden wij ook wel kunnen gebruiken en ook in deze uitzending kunnen laten horen. En bovendien, ze komt uit Noord-Holland, want eh, ze, komt uit horen. Daar, daar schijnt zij te wonen. En toen was het al heel snel geregeld, want morgen komt er ook wel een heel aardig artikel over Nina bij eh, de release van de nieuwe muziek eh, over 3 eh, voor 12 Noord-Holland. Over die single De Wolf. En die hoor je dus nu. you I'm watching over. I'll be your guide, I'll be the shepherd of your heart. It's safe to fall in love, I'll keep you safe. I'll be your guide, I will defend you with my heart. It's safe to fall in love, it'll be okay. sinking deeper in miles, We can drift from the shadows of our past. We shouldn't overthink this. Cause nothing ever comes too soon. It hurts to think of losing you. I promise you, I'm watching over. keep you safe ik ging hard. Alles schiet, alles zacht, het kwam aan, niets te hard. Alles hapert, alles zwart. van de week ook wel weer grappig hoor. Eh, wat, wat dat gaat eh, met dit eh, nummer. Want ik was op een gegeven moment in het raadhuis... waar ik ex-collega Walter Sands tegen, tegen het lijf liep. Tenminste, ik maakte hem een klein beetje aan het schrikken. Want hij zat heel erg gespannen zat hij met, met zijn werkzaamheden. Toen moest hij een beetje thee over zijn overhemd heen. Toen kreeg ik zo ongenadig op mijn sodemieter. Uh, maar goed, waarom zeg ik dat? dat heeft alles te, te maken met Veline... Eh, want die hebben we hier eh, binnen eh, deze omroep geprobeerd om tot een hele grote hit te krijgen. Maar dat is nooit gelukt. En van Veline met een V is het slechts een kleine stap naar Veline met een F. En dan komen we uit bij Veline Spiegel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een leuk bruggetje, hè? Ja, Wat heerlijk, wat leuk. En origineel. Ik heb hem nog nooit gehoord. Nee, nee? Nee, <laughs> nee, nee ik vind het een goeie. Ja. Leuk. En laten we, laten we dat doen. Zeker weten. Nou ja, goed. Eh, maar de strekking van eh, dat nummer wat, eh, wat zij hebben opgenomen... dat was op een gegeven moment dat ze zeggen van... ja, we willen even lekker in die bubbel blijven. Je kent dat wel. Je bent op een festival geweest en dan uh, zit je nog een beetje na te genieten van het festival... En dan beginnen ze weer aan je te zeuren en, en weet ik allemaal wat. En dat, dat, daar gaat het beetje, eigenlijk een beetje over. Dat is, eh, een beetje de strekking van dit eh, verhaal. <laughs> Ja, weet je dat ook weer? Weten we dat ook? <laughs> ja. ja, nou ja, goed. Eh, nee, maar we gaan het over jou hebben. Want voor jou is het morgen een, nou ja, een dag dat, waar je een beetje naar uit hebt zitten kijken, denk ik. Toch of niet? Ja, zeker weten. Ja, ja het is grappig, want je bent er, eh, je bent er natuurlijk al een tijd mee bezig. En ja eh, in mijn geval was het zo dat, je, dat ik iets aan het maken was zonder de intentie dat, er, dat het iets serieus zou worden. En mhm. eigenlijk pas later dat dat besef kwam van hé, hey, dit, is wel, dit is wel mooi. Ik wil dit graag. Eh, misschien is dit wel zelfs, vind ik dit zo mooi dat ik wil dat dit mijn eerste officiële werk wordt wat mhm. ik ga publiceren. Dus dat is voor mij al een aantal eh, maanden duidelijk. En fantastisch dat morgen eindelijk het moment is. Ja, eh, maar hoe zit, je, hoe zit je er dan eh, bij met, eh, met zo'n debuut wat er dan aan zit te komen? Want ja, je hebt een achtergrond bij de Herman Brood Academie. Nou, dat is niet de, minste opleiding, zeg ik dan altijd maar goed. Ja. nee, ja, kijk, dat, dat, dat klopt denk ik wel een beetje. Mhm. Eh, en wat wel ontzettend fijn is aan deze opleiding... is dat ze je natuurlijk heel goed voorbereiden... juist ook op dit soort momenten. Mhm. Dus het is inderdaad erg spannend. Het is wel ook, eh, nou ja, voor mij... Uh, het is natuurlijk mijn werk en iets wat ik, wat ik heel graag doe, muziek delen. Mhm. maar doordat je dus wel al gewoon dit ook veel om je heen ziet... zeker op de opleiding waar ik nog steeds op zit... Eh, kan je er ook wel een beetje rust in vinden. En je weet gewoon wat, eh, wat de stappen zijn zo ongeveer. En je weet natuurlijk nooit helemaal wat je kan verwachten. Maar het is gewoon een beetje een kwestie van, eh, van gaan. En, en je ziet het wel. Ja. Nou zit er een heel verhaal achter, deze, achter dit verhaal van Backyard. Eh, want eh, ja, je hebt eh, een eigen studio in Amsterdam. Ik ga lekker niet zeggen waar, want anders dan staan er misschien wel weer ongure types voor de deur. Om, om het, Ja, ik, ik, ik, ik, hou met alles rekening in dat opzicht. Dat staat morgen ook in het artikel. Hè? Dus wat, wat ik aan ophangen bij 3 voor 12. Ah, ja, ja want dan heb ik zorgvuldig het, het verhaal waar dat, waar dat is, heb ik er even uitgehaald. Oké, al oh, wat fijn. Ja, ja dus, maar goed, die quotes die je daar in die mail hebt eh, ja, dat was eh, natuurlijk fantastisch eh, voor dat hele verhaal. Want daar zit natuurlijk wel, er zit wel wat achter, achter dat hele verhaal van Backyard. Want hoe is dat eigenlijk ontstaan? Laat ik daar eerst maar eens mee beginnen. Ja, ehm, ja goede vraag. Het is het, het thema van... dit nummer is een thema waar ik al langere tijd nou ja, in mijn hoofd mee bezig ben en wat ik gewoon een, een mooi en interessant thema vind om mee bezig te zijn. En op mhm. een gegeven moment bedacht ik, hey, hoe cool is het om dit eh, te kunnen delen met mensen, wellicht, mhm. eh, via de muziek. En toen ik eh, nou ja, bezig was met het schrijven van, van Backyard en overal vooral het muzikale aspect... Mhm. voelde ik, uh, het, het, muzikale aspect vond ik gewoon mooi. En voor mij werkte het dan zo dat ik dan eigenlijk als tweede stap de tekst ga bedenken. Eh, en toen dacht ik van, hé, hey, laat, ik dit, laat ik dit aangrijpen en laat ik dit onderwerp nou in dit nummer stoppen. En eh, nou, dat is ook een onderwerp waar ik graag in de toekomst verder mee, eh, mee bezig ga. Ja. Dus ehm, ja, zo heb ik dat in dit nummer verwerkt. Ja, want je maakte gebruik van een looppedaal. Klopt, <laughs> van een looppedaal. Ja, loop, ja. ja, loop. Ja, ja lopen. Ja, lekker lopen. loop, eh, ja. loop, loopie loop. Een, een wandelpedaal. Ja. Ja, <laughs> nee, het is, uh, ik heb dit inderdaad... Eh, Zit ook weer niet op te letten, maar goed, ga door. Ja. <laughs> muzikale aspect heb ik gemaakt met, met mijn elektrische gitaar en mijn, mijn looppedaal. En ik was gewoon thuis bezig en ik begon met een laagje en ik dacht, nou, leuk. ik doe er nog een laagje overheen, dat mhm zo, zo werkt dat met zo'n <laughs> verhaal. Ja. En op een gegeven moment was er een soort, ja, waren er zoveel laagjes op elkaar gebouwd dat ik een soort van voor mijn gevoel in een of andere magische wereld net niet op aarde was. En toen dacht ik, dat is een goed teken. Ja. <laughs> Dit vind ik mooi. Eh, en eh, ja, soms maak ik een loopje en dan verwijder ik hem. Ja. Eh, omdat het me niet genoeg aanspreekt. En soms denk ik, hé, hey, dit is mooi, dit moet ik even bewaren. Dus dat was ook het geval bij dit loopje. En toen heb ik hem dus aangesloten aan mijn uh, nou, Ableton, mijn muziekprogramma, opgenomen. En toen eh, eigenlijk direct een soort flow van de tekst op, op ingezongen. En de dag erna dacht ik, toen ik dat terugluisterde... hé, hey, hier moet ik even kloppende teksten opschrijven. Ja. want ik vind het vet. Ja, en, zo is het eigenlijk ontstaan. Je, zegt ook, hè, eh, dat is even, ja, eh, maar ik vind hem ook al fantastisch om hem mee te nemen als quote morgen. Ehm, als een kasteel dat je van Lego bouwt en weer afbreekt om daarna weer iets moois eh, of iets nieuws te maken. Dat, dat, vind, ik, uh, ja, dat vind ik best wel heel leuk gevonden wat je, <laughs> wat je daarin eigenlijk schrijft. Ja, dankjewel. Ja, zo ervaar ik het ook echt. Dat is wel Mooie metafoor ook, uh, Verline. Dus. Ja, nou, dankjewel. Ja, je hm. kan natuurlijk niet, eh, dat was voor zover ik weet, bij dit loependaal niet, je kan niet eh, meerdere, of wellicht kan dat wel, je kan voor zover ik weet niet meerdere loopjes eh, mhm. bewaren. Dus als je een nieuwe wil maken, dan moet je de oude verwijderen. En vroeger hadden we ook maar een beperkt aantal Lego stukjes. Als je een nieuw kasteel wil maken, dan moet je de oude afbreken. Eh, nog, nog iets wat eh, mij ook opvalt, is dat je een producer hebt die uit jouw klas komt. Klopt. Ja, Job. Ja, wat, wat, wat, wat brengt hij eigenlijk wat, wat anderen niet brengen? Ja, wat doet hij dan? Nou, waar Job... Eh, kijk, wat, wat een producer natuurlijk doet... is die, eh, die eh, werkt met jou in principe aan muziek. Maar wat Job heel goed kan... is heel goed mij als artiest aanvoelen. En dus ook ehm, wel daar waar nodig eventueel invulling te geven. Ja. Maar zonder dat dat eigenlijk op een totaal ander spoor is dan Feline. En dat, dat, dat voelt hij voor mij als, als een van de beste producers met wie ik ehm, de afgelopen tijd heb gewerkt heel goed aan. Mhm. Ik heb met heel veel toffe producers gewerkt hoor, maar hij is daar wel uitzonderlijk goed in. En dat heeft hij eh, ja, meerdere maanden laten zien. Dus ja, Job is echt eh, is een topper wat dat betreft. En eh, daar ga ik ook gewoon mee door. Schuilt daar min of meer dan ook een producer in de dop in, in dat opzicht? wat jij bij hem ziet? Eh, wat, wat, bedoel je in de, in de dop? Nou, in de dop eh, dat het misschien oh, wel een hele goede producer kan worden. Dat eh, bedoel ik met in de dop. Nou ja, kijk, Job is al ontzettend goed. hij is, wat leuk is, is dat hij altijd, hij staat altijd open om te leren. Hm? Blijven leren, dus hij is altijd leren. Dus ik denk dat als je een producer hebt nu al op dit moment van dit niveau, dat hij zeker, als hij hiermee doorgaat, zal uitgroeien tot een producer waar je als artiest graag mee samenwerkt. Ja, ja. ja. Dan het nummer zelf. Backyard, waar gaat het over? Ja, waar gaat het dan in godsnaam over? Backyard, dat gaat eh, over, eh, eigenlijk kort gezegd, over hoe ervaringen uit het verleden invloed hebben op ons dagelijkse heden. Ja. Ja, dat, ja. Is, dat is kort gezegd. Maar heb jij, heb jij daar dan wat mee eh, in dat opzicht? Um, Kijk, ik denk dat, eh, dat iedereen daar wel mee te maken krijgt. Ik denk wel dat de een daar wellicht bewuster van is dan de ander. Ja, eh, ja soms kom je wel eens, eh, loop je wel eens tegen iets aan. En dan denk je, hé, hey, dit is interessant. Ja. Krijg je nu op deze manier. Terwijl mijn, mijn vriendin of mijn buurvrouw reageert op een andere manier. Waar komt dat dan eigenlijk vandaan? En als je dan teruggaat, kan je soms dat wel herleiden naar een bepaalde gebeurtenis. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Hm. Eh, eh, ja, en ik vind het wel interessant er dus mee bezig te zijn. Ja, je valt af en toe een beetje weg. Waar zit je? Zit je ergens in een, eh, in een ja, weet ik veel wat, in een grot of zo? Dat is, eh, oh, dat is jammer. Nee, ja, het is bijna. Ik ben, ben, bij mij thuis. Oh. <laughs> Dat oh. is ook een soort grot. <laughs> Ehm, even kijken. Ja, nou hoor ik je weer. Dus het, eh, ik weet niet waar, waar eh, is er ergens een plek in Amsterdam waar, waar het geen bereik is of zo? <laughs> waar, je niet komen wil. Nee, dat is in, in Amsterdam-West, in een plekje. Oh, nou, oké. dus, dus- ja, dus het is muren van beton. Dus het zou wel kunnen. Laat me alsjeblieft weten als het nog een keer... Nee, nee, het gaat, gaat, gaat nu goed. Dus, eh, en we zijn ook bijna aan het eind van het gesprek hoor. Maar eh, het, eh, nog één vraag. Want is het dan ook zo dat dit een moment vormt dat er nog meer materiaal van jou gaat komen? Ja, zeker. Dat, dat kan ik wel zeggen. Ja, ik, ben, ik ben bezig met, met nieuwe tracks. Hm. Ook omtrent hetzelfde thema. Ja. Dus dat is wel, dat is wel leuk. En die ga ik ook zeker releasen. Ah, oh, okay. Dus, dus het, wordt een, het wordt een EP. Helemaal goed. Eh, dan nog even de plekken waar ze jou kunnen vinden op het wereldwijde web. Want dat eh, vinden we toch ook wel belangrijk bij een startende muzikant en nou. songwriter. Ja, super. Ik ben momenteel voornamelijk actief op Instagram. Hm. Eh, en je kan me gewoon vinden onder mijn, mijn naam, Feline Spiegel. Hm. En zodra de track morgen is gereleased, kan je mijn muziek ook vinden onder diezelfde naam op, op Spotify en op alle platformen alle andere platformen. Dan is het moment daar. Dan gaan we hem laten horen. is eh, de nieuwe single van Feline Spiegel. Die morgen uitkomt. Hier is het nummer Backyard. looking for your memories. If you keep going round, you'll see the sky. You got desire. have a driver's license, so I'm always hopping trains. And it takes me through beautiful countryside and all the vistas they may bring. The herons and waterfowl in the ditches and the lakes. yellow sun so bright and round and the clouds and all their shapes but every so often my musings get disturbed I see big gray boxes just big gray boxes. And I wonder who would work there and how much do they get paid? suffocate in that stifling air for all those hours every day. Do they not need windows or an outlook and a view? It's gotta be ugly within the factories of revenue. But every so often, and their numbers have grown, I see big gray boxes. It's just big see big Ja, en als we er iets over eh, schrijven op eh, onze website... Eh, dan is het ook de bedoeling dat we er iets mee gaan doen. Timo de Jong met Big Grey Boxes... Je hoort Ranja op de achtergrond al zich warm draaien. Maar dat heeft ook te maken met hoe we straks de uitzending ingaan... als het gaat om de nummers die jij speelt. Nee hoor, ga lekker gewoon eh, doen alsof je thuis bent. Eh, <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Ehm, Timo de Jong dus met die Big Grey Boxes. En daarvoor hoorde je het eh, debuut, het radiodebuut van Verliende Spiegel met Backyard. om toch een beetje in die stijl van de Amerikanen te blijven. Want in die americana zo moet je het bijna omschrijven... is dit van Baker Miller Noir. Ik heb het al een paar weken terug heb ik het al laten horen. En er komt ook binnenkort een telefonisch gesprek aan met Agnes Low.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 Roadless Travel. En binnenkort komt er ook weer nieuw materiaal van hem aan. Nou, we gaan op naar het nieuws van 8 uur. En ik heb zowaar nog, nog een nummer wat, wat is blijven liggen. Dat is van deze dame, Malou, genaamd.